Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje dan gaat code oranje in in Zeeland... en later ook in Noord-Holland, Zuid-Holland en op de Wadden. Dat komt door storm Kieran. Het kan heel hard gaan waaien en regenen, vooral dus aan de kust. Maar ook op het spoor en het vliegveld merk je net. Nou, verslaggever Onne Beukers is op Schiphol. Is het daar al onstuimig? Nou, eigenlijk nog niet heel erg moet ik zeggen hoor. Het regent hier al een beetje en het waait wel hoor. En als ik dan eh, ja, hier een van de vertrekhallen inloop. Als ik op de borden kijk, dan staat daar eh, al verschillende vluchten die geannuleerd zijn. En dat is dan vooral eh, vanaf de middag. Maar als je hier gewoon om je heen kijkt, dan is het voor de rest nog rustig. Er staan hier geen rijen. Mensen kunnen nu nog gewoon inchecken. Geldt overigens niet voor, voor iedereen in heel Nederland hoor. Want er zijn wel her en der al dingen geschrapt. Eh, bijvoorbeeld in Horen hebben eh, drie middelbare scholen uit voorzorg... Eh, houden die de deuren dicht. Dus op die manier merk je wel dat de storm hier ook wel wat consequenties heeft. Maar voorlopig valt het nog wel mee. Nou, verslaggever Onderbeukers op Schiphol, dank je wel. In een portiek in Amsterdam is vannacht een explosief ontploft. Door de klap is er best wat schade. Meerdere ramen knalden kapot. Buren zijn erg geschrokken en zeggen dat ze na de explosie een scooter hoorden wegrijden. Daar doet de politie onderzoek naar. En er komt nog een onderzoek naar de Belastingdienst, staat in NRC. Het heeft te maken met een grote database met persoonlijke gegevens... die werd gebruikt om fraudeurs op te sporen. Het kabinet liet al uitzoeken of dat wel mocht. De autoriteit persoonsgegevens gaat er nu ook nog naar kijken. In Zweden is het land van de meren en de rust. Zwitserland heeft bergen en banken. Toch lukt het niet iedereen om die landen uit elkaar te houden. Volgens Zwitserse media googelen jaarlijks 120.000 mensen... of Zweden en Zwitserland hetzelfde land zijn. En daarom is er nu een campagne. Switzerland gets to promote loud noises, such as jodeling. In return, Sweden gets silence and a lack of jodeling. LSD is voor Zwitserland, zegt ze, want zij hebben dat uitgevonden. En Zweden heeft een andere surrealistische ervaring waarbij je kleurtjes ziet, namelijk het Noorderlicht. Het weer nog, af en toe buien en vooral aan de kust dus veel wind door storm Kieran.